uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. ProRail-spoorwegpolitie terugkomt. Volgens ProRail-topman Eringa is dat nodig om het vandalisme aan te pakken. Het aantal incidenten groeide vorig jaar met 7 Eringa zegt dat spoorvandalisme levensgevaarlijk is... en tot veel onnodige kosten en vertraging leidt. Sinds 2013 valt de veiligheid op en rond het spoor onder de nationale politie. Er is geen speciale eenheid meer voor. Veel mensen zijn ontevreden over de zorg en steun die ze van hun gemeente krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland en twee koepelorganisaties onder 8000 mensen. Het vaakste wordt er geklaagd over jeugdzorg en het vinden van een woning. Ongeveer de helft van de deelnemers vindt dat het te lang duurt voor er hulp is. De politie in Delhi heeft de meest gezochte terrorist van India opgepakt. De 46-jarige bommenexpert wordt ook wel de Osama Bin Laden van India genoemd. Hij zou onder meer het brein zijn achter een twintigtal bomaanslagen in 2008 in de stad Ahmedabad, waarbij meer dan 50 doden vielen. De terrorist zat ondergedoken in Nepal, maar zou onlangs zijn teruggekeerd naar India. De Amerikaanse ambassade in Tel Aviv verhuist eind volgend jaar al naar Jeruzalem. Vicepresident Pence heeft dat gezegd in het Israëlische parlement. Eerst werd gedacht dat het pas over drie jaar zover zou zijn. In Brussel heeft de Palestijnse president Abbas de EU opgeroepen de Palestijnse staat te erkennen met Jeruzalem als hoofdstad. Het kabinet moet haast maken met het onderzoek naar het Engels op universiteiten. CDA, GroenLinks en de SP willen snel weten of er niet te veel Engelstalige opleidingen zijn en of de kwaliteit van het Engels daar voldoende is. Minister van Engelshoven zei vandaag dat universiteiten en hogescholen zelf de dreigende verengelsing in de gaten moeten houden.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 In de Randstad is de meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Vianen en Knopendel, 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar bijna een uur. Verkeer richting Den Bosch kan voorlopig het beste de borden Arnhem-Eindhoven volgen. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is de vertraging een kwartier tussen Rotterdam-Kralingen en Knopend Ridderkerk. Ook een kwartier op, nee langer moet ik zeggen, drie kwartier op onthoud op de A16. 27 van Utrecht naar Breda. De file staat tussen Hagestein en Gorkum. En dat komt omdat er bij Gorkum een auto in brand staat. Daar kun je alleen maar via de parallelbaan. Opvallend veel vertraging is er ook op de N209 van Hazerswoude naar Rotterdam bij Zoetermeer. Daar heb je ook een half uur op onthoud.